Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij de zware explosie gisteravond in de Libanese hoofdstad Beirut... zijn meer dan 70 doden gevallen. Meer dan 3000 mensen raakten gewond. Vermoedelijk zal het aantal doden en gewonden nog stijgen. Veel slachtoffers zouden nog onder het puin liggen. De explosie gebeurde in het havengebied. Volgens de Libanese minister van Binnenlandse Zaken is meer dan 2700 ton ammoniumnitraat ontploft... dat in 2014 in beslag was genomen en in de haven lag opgeslagen. De stichting Garantiefonds Reizen biedt nu toch garantie op reizen die na half maart geboekt zijn... en vanwege de coronacrisis moeten worden geannuleerd. Ook wordt de garantie op vouchers verlengd tot eind dit jaar. Gisteren trok de Consumentenbond aan de bel omdat de SGR-garantie alleen gold voor reizen die voor 16 maart geboekt waren. Reizen die daarna geboekt waren bleken niet gedekt. Als een reisorganisatie failliet zou gaan, zouden mensen hun geld kwijt zijn. Orkaan Azayas heeft zeker zes levens geëist in de Verenigde Staten. Twee mensen kwamen om het leven nadat een woonwagenkamp in North Carolina volledig werd verwoest. Ook vielen er doden nadat bomen op auto's waren gevallen... en een auto door een overstroming werd meegesleurd. Bijna 3 miljoen Amerikanen zaten tijdelijk zonder stroom. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Na Rotterdam heeft ook de gemeente Amsterdam de noodverordening gepubliceerd... voor de mondkapjesplicht op drukke plekken die vandaag ingaat. De gemeentes hebben de noodverordening gepubliceerd... die mondkapjes op drukke plekken in de stad verplicht. Dat betekent dat bezoekers in bepaalde straten en winkelstraten in het centrum... en overdekte winkelcentra moeten verlaten wanneer ze geen mondkapje dragen. Ook kan er een boete volgen. Het weer, het wordt een zonnige dag. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee plaatselijk vrij krachtig. De temperatuur loopt flink op. In het noordwesten 23 graden, in het zuidoosten 29 graden. Donderdag stijgt de temperatuur op veel plaatsen tot 30 graden of hoger.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 give me something to dance. too. Dit is CFM. in the, put you in the mix. Ay. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me Mama Cita. Alright, uh huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios oh, oh my God. Call me Mama Mama Cita. Cita, Mama Cita, qué bonita. Mama Cita. pa' cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby. Yep, you special. Damn, got the fire and I got the gasolina. Wherever mommy, moving on me. Eh. Saco Dolor, make me a zombie. Eh. Girl, make me sweat like wasabi. Eh. I know I got you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Where you wanna go? What in Cheshire? Give me that mundo to impress ya. If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me.